Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst sinds de aardbevingen is er nu ook een groep vrachtwagens met hulpgoederen onderweg naar Syrië. In dat land is een burgeroorlog aan de gang en daardoor was de grens bijna helemaal afgesloten. Nu zijn er toch zes vrachtwagens onderweg. De planning is dat die vandaag in het noorden het land binnengaan. gaan. Er gaat ook veel hulp naar Turkije. Gisteren vertrokken er vanuit Arnhem twee volgepakte vrachtwagens, zag verslaggever Sander van Hoorn. Wat zit erin? Eh, kinderkleding, vrouwenkleding, mannenkleding, schoenen, jassen, dekens, mutsen, sjaals, eh, dat soort dingen. Ook eh, sanitaire dingen voor sanitaire behoeftes, maandverband, dat soort dingen. Volgende week is er op tv een landelijke actiedag voor Giro 555. Het zit er dik in dat het vanaf volgende week woensdag een enorme bende wordt in Rotterdam. Vuilnisophalers gaan dan voor vijf dagen staken, zegt vakbond FNV. Ze willen een hoger loon. Vorige week werd er in Utrecht ook al gestaakt. Daardoor stonden daar door de stad dagenlang stapels vuilniszakken naast containers. En een drugsdealer in Eindhoven heeft tijdens een achtervolging zijn spul gedumpt op een niet al te beste plek. Namelijk bij het schoolplein van een basisschool. De man ging er snel vandoor toen agenten hem zagen dealen. Hij race de weg op de fiets en kiepte dus zijn zakken leeg. Agenten zagen het gebeuren en hebben hem alsnog gepakt. En er blijven maar nieuwe donoren binnenstromen bij stamcelstichting Matches. Vorige week maakte de perschef van voetbalclub PSV bekend... dat een stamcelbehandeling bij hem niet aanslaat... en dat hij er binnenkort aan zal, over, aan zal overlijden. Hij riep iedereen toen op om donor te worden. Stichting Matches vertelde daar gisteren over bij Jinek. Het heeft eh, inmiddels eh, ruim 4200 stamceldonoren opgeleverd. En het mooie is dat dat in dit geval vooral mannen zijn. En dat zijn eh, ja, de beste stamceldonoren. Leveren uiteindelijk de beste resultaten op voor patiënten. En we zien eigenlijk altijd dat vooral vrouwen zich aanmelden. Dus mhm. het is heel bijzonder dat we zien dat nu vooral mannen zich aanmelden. Komende maandag is er een speciaal programma van PSV op ESPN. Daarin hopen ze nog meer donoren te werven. Het weer nog, het is grijs, de bewolking wordt ook steeds dichter... en op sommige plekken kan er een beetje motregen vallen, vooral in het noorden. Het wordt vanmiddag niet warmer dan 4 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.